Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanaf vandaag zijn de strengere coronamaatregelen van kracht. De QR-code wordt op meer plekken ingezet en onder meer in winkels zijn mondkapjes weer verplicht. Afgelopen dinsdag maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge deze maatregelen bekend. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen, zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten, weer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of de masseur, moet weer een mondkapje op. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers. Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar de grootschalige seksuele misbruikzaak van overledenen in twee Britse ziekenhuizen. Een gepensioneerde elektricien gaf deze week toe dat hij tussen 2008 en 2020 zeker 100 overledenen, merendeels vrouwen, seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte. De man staat deze week terecht voor het moord op twee jonge vrouwen in 1987. En gedurende dat onderzoek vond de politie bij hem thuis harde schijven met video's... waarop te zien is hoe die lijken seksueel misbruikt in de mortuaria van de ziekenhuizen. In Oostenrijk is vanaf maandag een herstel- of vaccinatiebewijs nodig... in onder meer de horeca en op grote evenementen. Een negatief testbewijs voldoet dan niet meer. Ook in de Duitse deelstaat Sachsen geldt vanaf maandag een soortgelijke regel in de horeca... en bij overdekte evenementen. De Twentse derby in de Eredivisie is gewonnen door de thuisspelende ploeg. FC Twente won in Enschede met 1-0 van Heracles Almelo. Twente stijgt nu daardoor naar de zevende plek in de Eredivisie. Heracles blijft steken op plaats nummer 13. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Overdag is het bewolkt en met name in het noorden valt wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de hoge wolken heen schijnen. De temperatuur morgen stijgt naar 11 of 12 graden.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 Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. quiero verte como tú te ves. Come Quiero verme como tú me ves. One, two, three.